Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. COA-directeur uitspraak van het gerechtshof in Den Haag als een begin van volledige rehabilitatie. Het hof bepaalde dat Al-Bayrak op 1 maart weer aan de slag kan bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ze was op non-actief gesteld na klachten over onder meer een verziekte werksfeer. Volgens het Hof heeft het COA als werkgever onrechtmatig en niet zorgvuldig gehandeld door Al-Bayrak op non-actief te stellen. In Den Haag zijn twee politiemensen met een mes gestoken toen ze een openstaande boete wilden innen. Ze belden aan bij een man van 37 die hen meteen aanviel. Tijdens de vechtpartij stak hij de agenten in gezicht en hals. Een derde agent die kwam helpen bij de arrestatie kreeg een kopstoot. De agenten hebben aangifte gedaan tegen Hagenaar. Autobedrijf Hessing in Utrecht is failliet. Het bedrijf importeerde luxe merken als Bentley, Lamborghini en Rolls-Royce. Het bedrijf langs de A2 is per direct gesloten. Vlak voor kerst hadden schuldeisers al beslag gelegd op de showroom met limousines en sportwagens. De importeur van Mercedes heeft belangstelling om Hessing in zijn huidige vorm over te nemen. Tegen de eigenaar van een kinderdagverblijf in Ens in de Noordoostpolder heeft het Openbaar Ministerie 3,5 jaar cel geëist. De man van 51 wordt verdacht van ontucht met zeker 10 meisjes en van het bezit en het maken van kinderporno. Van de eis van 3,5 jaar is anderhalf jaar voorwaardelijk. Het OM wil ook dat de rechtbank de man een proeftijd oplegt van 5 jaar. Er komt een keurmerk voor ZZP'ers in de bouw, zoals bouwvakkers, behangers en meubelmakers. Het keurmerk waarborgt het vakmanschap van de kleine ondernemers en garandeert dat het werk wordt afgemaakt als de ZZP'er ziek is of failliet gaat. Het keurmerk is een initiatief van de vakbond FNV Zelfstandigen Bouw. Het weer, vanavond meer bewolking met af en toe wat regen. Ook morgen veel bewolking, middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is een niet al te drukke avondspits. Er staat 89 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwit Bunschoten 4. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Battenvoerdorp 5 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 11 kilometer. Lange tijd was daar een rijstrook dicht. A15 Europort Gorkum bij het knooppunt Vaanplein 5 en verderop tussen, de knoop, tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost 11 kilometer.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 www.zfmzandvoort.nl 9. outside counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute.